uur. Manning met het NOS-journaal. Schiphol waarschuwt dat het vandaag extra druk wordt op de luchthaven. Door de staking van KLM bagagepersoneel gisterochtend is een achterstand ontstaan. Gisteren werden 110 vluchten geannuleerd. KLM probeerde nog zoveel mogelijk mensen op de plek van bestemming te krijgen... maar een deel van de vluchten is omgeboekt naar vandaag. Het bagagepersoneel legde het werk neer uit onvrede over onder meer het salaris. In het noorden van Japan zijn vier opvarenden gevonden van de toeristenboot die wordt vermist. Volgens de Japanse publieke omroep waren ze bewusteloos, maar dat is niet officieel bevestigd. Het schip had 26 mensen aan boord. Gisteren meldde de bemanning dat het schip begon te zinken. Het was op dat moment slecht weer en er was een waarschuwing voor hoge golven van kracht. De Japanse kustwacht zette een zoekactie op met schepen en vliegtuigen. In het oosten van Oekraïne zijn een aantal waarnemers van de OVSE gevangen genomen. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Details heeft de organisatie niet bekendgemaakt. Een Britse diplomaat zei eerder dat pro-Russische separatisten erachter zitten. De OVSE hield sinds 2014 toezicht op de naleving van het bestand tussen de separatisten en het Oekraïense leger in het oosten. Na de Russische invasie in februari trokken meerdere landen hun OVSE-waarnemers terug. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten omgekomen nadat vier boten waren gezonken. Dat meldt de kustwacht. Nog eens 10 opvarenden worden vermist. 98 mensen zouden zijn gered. De boten zouden op weg zijn geweest naar Italië. De afgelopen maanden zijn voor de Tunesische kust al tientallen migranten omgekomen. Volgens Tunesië zijn er vorig jaar meer dan 20.000 mensen aangehouden die naar Europa wilden gaan. Het weer. Het is helder en het koelt af naar 6 tot 10 graden.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 net zo zouden denken Denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht Maar wie heeft zij om bij Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Ooh, I want you all tonight, make it all tonight. I want you all. get you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another.